3 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. D66 wil dat het kabinet meer geld uittrekt voor de ondersteuning van Tweede Kamerleden. Fractievoorzitter Jette vindt dat er 15 miljoen euro bij moet. Volgens hem is het bittere noodzaak omdat het de vraag is of het parlement de regering nu wel voldoende kan controleren. Een minister heeft bij een debat vaak tientallen ondersteuners en een Kamerlid mag blij zijn met één medewerker, zei hij bij één vandaag. Premier Johnson van Groot-Brittannië mag het parlement vanaf dinsdag met vakantie sturen. Dat heeft de rechter bepaald. Er was een zaak aangespannen tegen het schorsingsplan van Johnson. Volgens tegenstanders is dat schorsen onwettig. Bewoners van elf woningen in Rotterdam worden verplicht te verhuizen. Verhuurder Vestia wil in de Afrikaanderwijk sociale huurwoningen slopen... om er duurdere woningen voor terug te bouwen. De huurders zijn het er niet mee eens en weigerden tot nu toe te vertrekken... waarop Vestia naar de rechter stapte. Die ziet geen reden om de sloop- en nieuwbouwplannen te verbieden. De moord op de 16-jarige Humeira vorig jaar is gefilmd. Dat heeft het OM bekendgemaakt tijdens een proforma-zitting tegen de verdachte, de ex-vriend van Humeira. Ze werd in december in Rotterdam bij school doodgeschoten. En de prijzen van de boodschappen bij Albert Heijn kloppen niet altijd. Uit een steekproef van Omroep Brabant blijkt dat de prijs die op het schap staat... soms anders is dan de prijs die je bij de kassa betaalt. In zeven van de elf bezochte filialen in Brabant bleken de prijzen te variëren. In de meeste gevallen betaal je aan de kassa meer dan de prijs die op het schap staat. De omroep onderzocht dit na een tip van een oplettende klant. De Albert Heijn noemt het slordig en zegt er iets aan te gaan doen. Het weer, de bewolking neemt toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden.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 Zandvoort. heaven knows all that glitters isn't gold. I hold you close to deny the truth. wish I could, but I can't. So if you would, please kiss me now, and I'll belong to you. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. together. River. Well, they went out quickly and tied a knot. Time showed they should have not, but whoa. They started slowly falling. The first step, everything seemed okay. But at least they headed in the right way.